Jeroen met het NOS Journaal. De partij Sinn Féin steeg af op een verkiezingszege in Noord-Ierland. De partij die voor de hereniging is met Ierland... heeft na de eerste telronde de meeste stemmen gekregen, meldt de BBC. Met 29% van de stemmen staat Sinn Féin ruim voor op de ena sterkste partij, de pro-Britse DUP, die ruim 21% van de stemmen kreeg. Morgen weten we wat de uitslag betekent voor de zetelverdeling in het parlement. Sinn Féin had lange tijd nauwe banden met de IRA, een beweging die met geweld voor aansluiting bij Ierland streed. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn twee mensen omgekomen door een explosie in een appartementencomplex. 18 anderen raakten gewond. Op het moment van de explosie waren werkzaamheden aan de gang. De doden zijn twee mannen van 21 en 27 die aan het werk waren. Onduidelijk is nog wat de oorzaak is van de explosie, maar waarschijnlijk gaat het om een gaslek. In Maarhezen in Brabant zijn vanmiddag meerdere vrouwen aangerand. Dat gebeurde in en om een supermarkt, meldt Omroep Brabant. Eén vrouw deed vanmiddag aangifte en later meldden zich meer vrouwen bij de politie. Omdat ze een duidelijke beschrijving van de verdachte hadden... kon hij snel worden opgepakt. Het gaat om een man van 27 uit Budel. De Italiaanse regering heeft opdracht gegeven tot het in beslag nemen van een jacht... dat mogelijk van president Poetin is. Het gaat om het schip de Shirazade, dat een waarde zou hebben van 664 miljoen euro. Het ligt op dit moment in de haven van Marina di Carrara... maar er waren aanwijzingen dat de bemanning van plan was om te vertrekken. Kunsthistoricus Sid van Rossum is overleden, meldt het magazine Maarten, waar ze voor werkte. Ze was vooral bekend van het programma Hier zijn de Van Rossums... waarin ze samen met haar broers Maarten en Vincent plekken in Nederland bezocht... waar ze elkaar vanuit hun eigen expertise verhalen over vertelden. Sis van Rossum overleed afgelopen woensdag. Twee dagen eerder was ze in het ziekenhuis opgenomen nadat ze er naar huis was gevallen.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 Dat ik bij je wil blijven, maar dan met de gordijnen dicht. Ik zie die grijns op je gezicht, zoals je hier zo bij me ligt. Weet ik al lang dat je dat laatste nog mist. En als iemand anders naar je kijkt, dan denk ik zij hoort toch bij mij.